Zit van der Linde met het NOS-journaal. De Britse premier Johnson heeft de Oekraïense president Zelensky verzekerd... dat hij en de andere G7-leiders op zoek zijn naar manieren... om de export van graan uit Oekraïne op gang te krijgen. Dat is nodig om een wereldwijde voedselcrisis te voorkomen. Rusland zei eerder bereid te zijn om te praten over de export van graan uit Oekraïne... maar dan moeten de sancties wel worden opgeheven, heeft president Poetin gezegd... in een telefoongesprek met de leiders van Duitsland en Frankrijk. De Oost-Oekraïnse stad Liman is volledig in handen van Russische militairen, meldt het Russische ministerie van Defensie. Pro-Russische separatisten zeiden gisteren al dat ze de stad hadden ingenomen. Liman ligt in de zelfverklaarde onafhankelijke regio Donetsk. De plaats is van strategisch belang voor het Russische leger, omdat het een knooppunt van spoorlijnen is. Als de Russen de stad daadwerkelijk in handen hebben... is dat waarschijnlijk een opmaat naar de verovering van een paar steden in de Donbass... die nog onder controle van Oekraïne staan. Bij een kerk in Nigeria zijn tenminste 31 mensen in de verdrukking omgekomen. Het gebeurde in de stad Port Harcourt. De kerk vierde een jubileum en deelde daarom geschenken en eten uit. Volgens de politie kwamen er honderden mensen op af. Sommigen werden ongeduldig, drongen voor en braken door de hekken. Daardoor werden tientallen mensen onder de voet gelopen. Zeven mensen raakten gewond. Jay Hindley is de nieuwe roze truidrager in de Giro d'Italia. De Australiër kwam als zesde over de streep in de voorlaatste etappe. En dat was genoeg om Richard Carapaz uit Ecuador van de eerste plek te stoten in het algemene klassement. De etappe zelf werd gewonnen door de Italiaan Alessandro Covi. Een Nederlander Tijmen Arendsman eindigde op de vijfde plaats. Morgen eindigt de Giro met een tijdrit van 17 kilometer. Het weer op veel plaatsen droog met 15 tot 18 graden. Morgen iets kouder, dan is er meer bewolking en meer kans op een bui. Dan wordt het 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam bij knap het Raasdorp heb je 10 minuten vertraging.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 When you'd say that kind of thing I'd be excited Got me hoping maybe one day you would meet it Always thought I'd only make a fool of someone else Now you've only gone and made me make one of myself just how you spoke to me Cause when we fight you give me space and I communicate And for a while I thought that's what I should appreciate Maybe I was holding on to what I thought you were But when you think too hard eventually it starts to hurt The version of you in my head now I know wasn't true Young people fall for the wrong people, guess my one was you I was getting any flight so we could make it work You'd ignore me, could've told me you were seeing her Kinda hate myself for justifying your mistakes Took a minute but I had to learn the hard way Who are you to tell me I can't be heartbroken? Babe, you had the chance, the door for you was open If it's what you need to tell yourself to sleep at night Pretend I haven't found a man who finally treats me right guess the flowers aren't just used for big apologies.